over het Turkse referendum, maar dat mocht niet van de Nederlandse autoriteiten. Supermarkt Jumbo stapt naar de rechter om een eind te maken aan de vakbondsacties in de distributiecentra. De kosten van die acties worden zo nodig op de vakbonden verhaald, zegt Jumbo. Het bedrijf wil weer gaan onderhandelen over loonsverhoging. Volgens de vakbonden kunnen de acties leiden tot lege schappen in de aanloop naar het paasweekend. De Chinese president Xi dringt bij president Trump aan op een vreedzame oplossing voor de spanning met Noord-Korea. Amerika heeft een vliegdekschip naar de regio gestuurd en Noord-Korea dreigde gisteren met een kernaanval op de VS. De Amerikanen willen dat China als enige bondgenoot van Noord-Korea dat land tot de orde roept. Het overnamegevecht rond Axo Nobel wordt harder. Een activistische aandeelhouder wil dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt ontslagen. Axo Nobel noemt dat niet in het belang van het bedrijf. De Amerikaanse PPG probeert Axo Nobel al een hele tijd over te nemen voor ruim 22 miljard euro. Maar Axo Nobel wil niet. John de Mol geeft zijn poging om de Telegraaf Mediagroep over te nemen nog niet op. Hij biedt opnieuw 6,50 euro per aandeel. Dat komt neer op ruim 300 miljoen euro. De Mol is net volledig eigenaar geworden van SBS. Volgens hem zouden SBS en de Telegraaf Mediagroep goed bij elkaar passen. Goederenvervoerder HSL Logistic mag niet meer op het spoor rijden. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport houdt het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels en doet het te weinig aan de vakbekwaamheid van het personeel. Het weer bewolkt in wat regen. In het zuiden is nog zon. Het wordt 10 graden in het noorden tot 15 in Limburg. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Moerden 2 kilometer.